Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In het Poolse Katowice komen vandaag zo'n 200 regeringsdelegaties... en tientallen staatshoofden en regeringsleiders bij elkaar... voor de opening van de klimaatop. De komende twee weken moeten de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs... worden omgezet in afspraken. In 2015 werd afgesproken dat de opwarming van de aarde... ruim onder de 2 graden moet blijven. In Katowice moet worden uitgewerkt hoe landen dat denken te bereiken. Veel verkeersborden zijn overbodig en veroorzaken zelfs onveilige situaties. Dat zeggen drie verkeersorganisaties in De Telegraaf. Van de in totaal 3 miljoen verkeersborden in Nederland... zouden er zo'n 600.000 kunnen worden vervangen. Een woordvoerder van Veilig Verkeerd Nederland zegt in de krant... dat weggebruikers minder op het verkeer letten door de vele borden. In Middelstum in Groningen heeft een grote brand gewoed bij een zorgboerderij... Een schuur is door de vlammen verwoest. De brandweer heeft weten te voorkomen dat ook de woning bij de boerderij vlam vatte. Bij de brand is asbest vrijgekomen, maar alleen bij de boerderij zelf. De zorgboerderij biedt dagbesteding aan mensen met een beperking. Er zijn geen slachtoffers. Bij verkiezingen in de Zuid-Spaanse regio Andalusië... heeft de extreemrechtse partij Vox een flinke overwinning behaald. De partij kreeg vanuit het niets 12 zetels in het parlement... dat 109 zetels telt. De Sociaaldemocraten blijven de grootste, maar hebben wel flink wat zetels verloren. Ze hadden er 47, nu nog 33. De conservatieve Partido Popular werd de tweede partij met 26 zetels. De Rabobank heeft bij klanten met een opbouwhypotheek... de maandelijkse inleg per ongeluk dubbel afgeschreven. Het is niet duidelijk bij hoeveel klanten dat is gebeurd. Een woordvoerder van de Rabobank zegt dat het geld binnen één of twee dagen wordt teruggestort. Wie door de fout rood is komen te staan... hoeft daarover geen rente te betalen. Het weer, de buien trekken het land uit. In de ochtend blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag en vanavond gaat het dan weer regenen. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Veel vertraging in de vroege ochtend al op de A7, Hoorn richting Zaandam. Er is een ongeluk gebeurd tussen Purmerend Noord en de afrit Zaandijk, 6 kilometer en ruim 20 minuten vertraging.